3 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Spaanse autoriteiten hebben de technologie om elektronisch te stemmen... voor het Catalaanse referendum onklaar gemaakt. Het regiobestuur wil morgen een referendum houden over onafhankelijkheid... maar dat wordt ze op meerdere manieren lastig gemaakt. De Spaanse politie is bezig om alle stemlocaties te sluiten. 163 scholen die als stemlocatie zouden dienen worden nog bezet gehouden. Die mensen moeten uiterlijk morgenochtend om 6 uur weg zijn... Anders krijgen ze een forse boete. Een groep deskundigen zegt goed op weg te zijn om te achterhalen wie Anne Frank heeft verraden. Het afgelopen half jaar heeft het team software gebouwd waarmee de archieven van onder meer het Holocaust Museum in New York en de Anne Frank Stichting worden ingeladen. Op basis van die informatie wordt geprobeerd verbanden te vinden die eerder nog onbekend waren. En dat werk verloopt voorspoedig, zegt de groep. Anne Frank zat bijna twee jaar ondergedoken in het achterhuis toen ze werd opgepakt. Hoe de Duitsers haar gevonden hebben is nooit opgehelderd. Bij twee schietpartijen in Kaapstad zijn vannacht zeker elf doden gevallen. Vermoedelijk gaat het om leden van rivaliserende bendes. De schietpartijen waren kort na elkaar in een township. Eerst werd er geschoten in een illegale bar waarbij vier doden vielen. En daarna werden in een woning in een krotwijk en op straat nog eens zeven mensen gedood. De politie heeft de township afgesloten. Parkeerplaats P2 op Schiphol is vanaf morgen gesloten. De parkeerplaats vlakbij de centrale hal gaat dicht... omdat die over een tijd wordt afgebroken. Op die plek komt een nieuwe terminal. Volgens Schiphol wordt vannacht de bewegwijzering veranderd... en wordt daarna de ingang van de P2 gesloten. De kiss and ride, waarbij chauffeurs mensen afzetten en meteen weer wegrijden... blijft wel bestaan. Mensen die iets meer tijd willen nemen... moeten hun auto in P1 neerzetten. Het weer vanmiddag in het westen geleidelijk droog en af en toe zon. In het oosten blijft het lang wisselvallig. Het is 14 tot 17 graden. Morgen in het oosten meer zon en tot de avond droog. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Files in de Randstad op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten 6 kilometer. Vertraging ongeveer een kwartier. Richting Amsterdam op de A1 aan ongeluk bij Naar de Vesting 10 kilometer file. De rechterrijstrook staat dicht, vertraging ruim 20 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht 7 kilometer. Kost je ruim een half uur. De A44 Amsterdam richting Den Haag na een ongeluk bij Leiden, 8 kilometer. Het verkeer kan er langs via de af- en oprit, maar de vertraging is zo'n drie kwartier.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.